Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland stuurt komende week nog eens 160.000 coronavaccins naar Suriname. Woensdag wordt eerst een lading van 60.000 AstraZeneca-vaccins verzonden. En volgende week zondag volgen dan nog eens 100.000. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de druk op de ziekenhuizen in het land nog steeds hoog... en is er veel behoefte aan vaccins. Tientallen Nederlandse zorgmedewerkers hielpen in Suriname om, helpen in Suriname om de druk op de zorg te verlichten. Ze blijven daar in ieder geval tot en met augustus. In het bos waar vanmorgen het lichaam van de Belgische militair Jurgen Konings werd gevonden... wordt nog volop onderzoek gedaan. Het federaal parket in België komt vanavond met meer informatie. Het lichaam werd gevonden door de burgemeester van Maaseik, die in het natuurgebied aan het mountainbiken was. Sinds mei werd met man en macht naar de ex-militair gezocht... vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. Viroloog Van Ranst zegt opgelucht te zijn... maar spreekt ook zijn medeleven uit met de nabestaanden. Een gedenkplaat die na de Tweede Wereldoorlog werd aangeboden aan de provincie Drenthe... is voor de tweede keer in een paar jaar tijd kwijt. De plaquette is mogelijk verloren gegaan bij een opruimactie in het gemeentehuis van Bijlen. De plaat werd vlak na de oorlog aangeboden door ouders uit Den Haag... van wie de kinderen onderdak hadden gekregen bij Drentse pleeggezinnen. Timo Rozen heeft op de Van Berg in Drenthe het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Hij kwam na 183 kilometer solo over de finish. Het zilver is voor Sjoerd Baks en Oscar Riesebeek de brons. Titelhouder Mathieu van der Poel was eerder in de koers al afgestapt, net als onder andere Tom Dumoulin. Het weer vanavond kan in het zuidoosten een bui ontstaan. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd flink door. Met een graad of 15 is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Loenersloot en Vinkenveen 4 kilometer file en een half uur vertraging.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 sorry now Open up your eyes and watch the sunrise. One point me have been made clear. Love I go spread on the world, you know. Me love ya comes out of devotion. your love life from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light.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 来。 ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 in de zomer is jouw keuze ZFM. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. I, you were in my heart, I'd surely taking over your body.